Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Je zorgpremie gaat volgend jaar waarschijnlijk omhoog. Zorgverzekeraar DSW heeft de premie namelijk als eerste bekendgemaakt... en die gaat met een tientje omhoog. Dat is de grootste premiestijging ooit voor DSW. Het heeft alles te maken met de stijgende lonen en energieprijzen. De betaalbaarheid van de zorg staat daardoor steeds verder onder druk, zegt de zorgverzekeraar. Dat wordt nu natuurlijk allemaal op basis van marktwerking gedaan. Dus eh, in de, bijna in de hele zorg worden zorginstellingen, zorgverleners betaald op basis van de verrichting die ze doen. Dus hoe meer ik behandel, hoe meer ik betaald krijg. Maar het is niet altijd zo dat hoe meer behandeld wordt, hoe beter de kwaliteit wordt. En daarnaast vragen ook steeds meer klanten een betalingsregeling aan. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen. Dat schrijft NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport daarover van het Nederlandse leger is kwijtgeraakt. Door een gaslek in het centrum van Tilburg konden vannacht zeker 20 mensen niet thuis slapen. Het lek was ontstaan door werkzaamheden in de straat. De omwonenden werden in een café opgevangen. Zij mogen vandaag weer naar huis. een verbod op mentholsigaretten heeft zin, blijkt uit nieuw onderzoek onder Nederlandse rokers. Sinds 2020 zijn mentholsigaretten verboden in Europa... en sindsdien zijn er meer stoppers onder die mentholrokers... dan onder mensen die normale sigaretten paffen. Al zijn er sinds het verbod wel allerlei accessoires te koop om diezelfde mentelsmaak te faken. Je hoort een expert van het Trimbos Instituut. Denk aan druppeltjes die je kunt toevoegen aan de tabak of aan speciale filters met een mentelsmaak. Als die uh, middeltjes niet op de markt waren gekomen, als de industrie daar niet had eh, in had geïnvesteerd en die niet had gepromoot, dan zou het effect wat we hebben gevonden in het onderzoek eh, op het stoppen met roken waarschijnlijk veel groter zijn geweest. En die wet zou dus een stuk strenger moeten zijn. Het weer nog opnieuw een herfstige dag, af en toe op opklaringen, maar vooral veel regen, wind en af en toe zelfs onweer. Het wordt niet warmer dan 12 of 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Dat heeft alles te maken met het regenachtige weer. In de regio heb je ook vertraging op de A8 vanuit de Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Komplein gebeurde namelijk een ongeluk. Door de bergingswerkzaamheden is één rijstrook dicht. Hou rekening met een uur aan vertraging vanaf Zaanstad. Ook veel vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... want bij knooppunt Beverwijk zijn bergingswerkzaamheden bezig.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 Een medewerker van de TBS-kliniek in Almere is ontslagen... omdat hij een patiënt heeft gedwongen tot seksuele handelingen. Dat meldt De Telegraaf. Woordvoerder van de TBS-kliniek heeft het misbruik aan de krant bevestigd. Goede doelen hebben minder inkomsten... maar over een langere periode blijft het aantal donaties wel stabiel. Iets minder dan de helft van de organisaties die zijn aangesloten bij Goede Doelen Nederland zag zijn inkomsten minder worden. De Nederlandse artiest en producer Mr. Props eist 10 miljoen euro van platenmaatschappij Sony Music Entertainment, meldt het FD. Het bedrijf zou jarenlang royalties hebben achtergehouden. Sony spreekt dat ten stelligste tegen. Het weer bewolkt, veel regen, vanmiddag kans op onweer en hagel en het wordt ongeveer 12 graden ritme van Zandvoort. have to answer to the children of the sky. see just what I teach me how to love and learn There'll be nothing left for me to yearn Think of me and burn And let me hold your hand I don't want to face the world in tears Please think again, I'm on my knees Sing that song do you see?